mob cars, Dayton's and five stars. All that you hoes is hitting switches with all the finest bitches. Of course, the polished chickens, don't get it twisted. Ask me what's a real G. Show me n***a grabbing back against the wall until his knuckles bleed.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 Renate Evers met het NOS Journaal. In het oosten van de VS zitten miljoenen Amerikanen zonder stroom door orkaan Irene. Vooral de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. Zeker acht mensen zijn omgekomen door het noodweer. Irene trekt langzaam naar het noorden. In New York is het openbaar vervoer uit voorzorg stilgelegd. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken. Vooral overstromingen zouden New York bedreigen. De Harley-dag in Tilburg gaat vandaag niet door. Dat heeft de burgemeester besloten omdat het gezellige familiekarakter van de motordag niet meer kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd door de politie. afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit vrees voor een confrontatie tussen motorclubs. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer 2 van Al-Qaeda hebben gedood. Het gaat om Atiyah Abd al-Rahman en hij zou gedood zijn in Pakistan. De VS wil niet zeggen hoe Rachman is gedood, maar zijn dood kwam op het moment dat een onbemand vliegtuigje van de VS een aanval uitvoerde. Het parlement van India stemt in met strengere maatregelen tegen corruptie. Daarmee heeft de Indiase hongerstaker Anna Hazare zijn zin gekregen. De 74-jarige heeft dan ook besloten om na 11 dagen weer te gaan eten. Het parlement komt hem tegemoet door een toezichthouder aan te stellen en ook bij de overheid onderzoek naar corruptie te doen. Bij de ontsporing van een tram in Rio de Janeiro zijn vijf mensen omgekomen. Er zijn meer dan dertig gewonden. Onder hen zouden Amerikaanse, Franse en Portugese toeristen zijn. De tram schoot uit de rails, schoof meters door op de zijkant en kwam tegen een paal tot stilstand. Daarbij werd de tram bijna helemaal vernield. Het weer in het binnenland wisselend bewolkt en in het westen buien. In de loop van de dag overal buien en